Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika krijgt over twee weken echt Joe Biden als president. Biden werd in november natuurlijk al gekozen... maar dat moest nog officieel worden bevestigd in het congres... Vicepresident Mike Pence las de definitieve uitslag voor. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. Dit gebeurde net. In Amerika is het inmiddels midden in de nacht. Dat het zo laat werd kwam door een aanval van duizenden boze Trump-supporters. Die bestormden het kapitool en vernielden de boel. Inmiddels is het weer rustig. 20 januari, dan wordt Biden officieel president. En ook al is Trump het er niet mee eens, hij gaat de macht toch netjes overdragen, vertelt deze CNN-verslaggever. The president is now saying, even though I totally disagree with the outcome of the election and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. De huizenverkoop ging vorig jaar keihard. Nog nooit vroegen zoveel Nederlanders een hypotheek aan. Gemiddeld lenen ze ruim 3 ton voor het kopen van een huis. Ook verbouwen was populair, daar werd ook vaker een hypotheek voor afgesloten. Het Openbaar Ministerie op Curaçao komt met een dikke beloning voor het oplossen van een drugzaak van twee jaar geleden. Er ligt 10.000 euro klaar voor wie weet wie er achter het stelen van cocaïne zit. Honderden kilo's van die drugs lagen op een politiebureau en werden gestolen. Een record voor Martin Garrix. Een van zijn tracks is een miljard keer gestreamd op Spotify. Zijn fans kregen geen genoeg van... Martin Garrix is de eerste Nederlander met zulke grote Spotify-cijfers. Hij komt ermee in een lekker lijstje terecht. Andere artiesten met zoveel streams zijn Ed Sheeran, Drake, Ariana Grande en Billie Eilish. Het weer blijft de hele dag bewolkt en regenachtig.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 The homies got at me, collab creations. Bump like acne, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Uh, tell who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Down love. Mm-hmm. Baby got them open all over town. Mm-hmm. Strictly bitch, she don't play around. Mm-hmm. Cover much grounds, got game by the town.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 I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up girl. I like the way you work it.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 I like the way you work it, Jump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I can get you in my ride the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Oh, I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Clash from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't off for the thing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to add this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake, fake boards? I shows and proves no doubt. I've been so please excuse if I come across rude, that's just me. And that's how I play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to Yogis and Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3.30. Queen Pen and Black. no doubt, baby. I like the way you work die Goffen, vol met mooie verhalen. Ja, en elke week... <clears throat> sorry. <laughs> Elke week gaan we in uh, Droomzee op zoek naar, eh, naar mensen met, eh, met mooie verhalen, mooie droomverhalen. En hoe ze die hebben waargemaakt of hoe ze proberen om die waar te maken. Om te kijken wat we daar ook van kunnen leren. En eh, we hadden deze week hadden we eigenlijk wel een speciale gast in gedachten, namelijk mijn dochter. Die, ehm, eh, want ik vroeg net al een beetje hoe mensen die, die lockdown doorkomen. Nou, en wij, eh, zij doet dat heel veel met, met lezen, maar ook heel veel met voorlezen. Dus dat is weer heel leuk voor ons. Wij, wij zitten weer in al die boeken. En één daarvan is echt een prachtige aanrader. Het heet Nachtlichtjes. En het zijn eigenlijk een soort van... Ehm, ja, het zijn allemaal kleine droomverhaaltjes. En eentje daarvan Vond ik wel heel toepasselijk. Eh, en die zou eh, onze dochter eigenlijk gaan voorlezen, maar eh, dat vond ze toch een beetje spannend. Dus nou, weet je wat? Dan doe ik het gewoon. Het heet De Dromenmakers. Stel je voor, je bent midden in een prachtig park en er staat een klein maantje aan de hemel. Wit als het randje van je nagels en de sterren glinsteren hoog boven je hoofd. En overal om je heen zie je bomen, bloemen en gras. En op een meertje drijven zwanen met lange, slanke halzen in de vorm van een S. Wat een fijne en vredige plek. Maar plotseling hoor je iemand lachen. Achter een struik. Je loopt erheen om te zien wie daar zit. En het zijn twee kleine kindjes. Veel kleiner dan jij. Giechelend proberen ze iets in hun emmertje te scheppen... wat eruit ziet als glinsterend zand. Maar het, glans, eh, maar het zand wil niet in de emmer... Het wilde er niet in blijven zitten. En steeds probeerde het er weer uit te glippen. En overal zijn kindjes bezig het glinsterzand te verzamelen. Wat zou het zijn? Het is geen gewoon zand, want dan zouden ze niet zoveel moeite doen om het, te om het niet te morsen. Je vraagt je nieuwe vriendjes wat het is. Het is sterrenschijn, zeggen ze. Daar worden dromen van gemaakt, want wij zijn dromenmakers. En elke nacht verzamelen we de sterrenschijn om in onze droommachine te doen. En die maakt er prachtige dromen van. Kom maar, dan laten we je zien hoe het werkt. De dromenmakers nemen je mee naar een grote glimmende machine in het midden van het park. En ze leggen hun emmers erin. En dan begint de machine te schudden en te schokkelen en te ratelen en te gorgelen. En aan de achterkant zie je de chef dromenmaker hard aan een wiel draaien. En dan komt er plotseling een grote stapel kleurige, glanzende dromen uit. Stuk voor stuk, zo licht als een veertje. Ze zweven omhoog op. Op weg naar alle slapende kinderen over de hele wereld. En jij kijkt toe hoe de dromenmakers op de dromen springen en meerijden. Hoog de lucht in, voorbij de witte maan en de twinkelende sterren. Maar wacht eens. Daar gaat een droom helemaal in zijn eentje. De dromenmakers proberen hem nog te pakken, maar de droom schiet weg en is verdwenen. Oh jee, zegt een van de dromenmakers. Daar is een nachtmerrie ontsnapt. En nu mag jij wat sterrenschijn in de machine doen. Die begint te schudden en te schokken en te ratelen en te gorgelen. En dan komt de prachtige, meest glanzende droom tevoorschijn die je je maar kunt voorstellen. Die is voor jou, zegt een van de kinderen. Spring er maar op, dan neemt hij je mee waarheen je maar wil. En je bedankt hem en zegt dat je gauw nog eens langskomt. En nu is het tijd om de droommakers te verlaten. Dus pak je super speciale dromer vast en doe je ogen maar dicht. Ik ben benieuwd waar je vannacht naartoe gaat.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 Dat was eh, Digidex en even daarover met eh, Slaap Lekker. En ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar ik heb al de hele dag een beetje raar... Ik, het, het, het, lijkt alsof het geluid een beetje raar is vandaag. Dus ik hoop dat jullie wel alles gewoon goed kunnen verstaan bij mij. hey, ehm, nou ja, dat was, eh, dat was een stukje Dromenmakers uit een eh, prachtig boek Nachtlichtjes. En eh, nou, mocht, je dat, mocht je dat willen weten, dan ja, zoek het eventjes op, op internet. Kun je het boek vastvinden. En het zijn echt prachtige verhalen allemaal om te vertellen s'avonds aan je kind. En het is niet alleen maar echt voor jonge kindjes. Het is zelfs voor, ja, voor veel oudere kinderen is het ook nog hartstikke leuk. Omdat je ja, het, het voedt echt hun fantasie. Eh, en ze krijgen er prachtige dromen van. Kunnen wij uit ervaring vertellen. Hey, we hebben nog, eh, we hebben nog eh, dik drie kwartier. Het is donderdag 7 januari en we zijn bij je tot 12 uur. En we hebben nog drie, dik drie kwartier Dromenzee. En daarin hebben we natuurlijk Throwback Thursday... waarin we gaan kijken, waar we even teruggaan naar een, naar een jaar met een mooi nummer. En, eh, en natuurlijk dan ook een, eh, een terugblikje op een oud songfestivalnummer. Dus we, gaan kijken waar we naartoe komen. En ehm, nou, mocht jij nou nog eh, zelf ook wat willen bijdragen aan de uitzending... aarzel dan vooral niet om te bellen. Je kunt ons altijd bereiken op 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En normaal bellen we ook altijd zo in dit uur... bellen we altijd met Jaap Koper om te horen wat in Alternative FM zit vanavond... Maar hij is nog druk bezig met de voorbereiding. Dus eh, ik kan het je wel vertellen dat er weer prachtig veel muziek in zit... in de allereerste Alternative FM van, eh, van dit nieuwe jaar. Eh, heel veel nieuwe muziek uit, uit Nederland en, ehm, en ook hier uit de omgeving. Dus altijd zeker de moeite waard om te luisteren vanavond om 8 uur Jaap Koper met zijn Alternative FM. En wij gaan eens even kijken in de platenkast van ZFM om te zien wat we kunnen vinden. Bye. wat je de afgelopen dagen allemaal hebt gedaan. Dus, eh, dus bel eventjes naar de studio 023 573 0393 023 573 0393. Uh, en waarom vraag ik het? Nou ja, je ziet, eh, het is natuurlijk weer mooi. Ik zat even net te kijken op de site van de gemeente Zandvoort. En daar staat natuurlijk, eh, heel veel dingen konden natuurlijk niet doorgaan. en een daarvan is de, de grote kerstbomenstapel op het strand. Maar mensen konden wel hun eh, kerstboom inleveren. En dat kon eh, gisteren en dat kan ook nog de 13e. En dan eh, kun je naar het punt op de... Even kijken hoor op de, de remise bij de Kamerling Onnes of eh, in het Schuitengat. Uh, achter Dirk van der Broek. Daar kun je je bomen inleveren. En als, je dat, eh, als een kind dat doet, dan krijgen kinderen tot en met 16... of jongeren eigenlijk tot en met 16 jaar... die krijgen dan een loontje, een loodje en die maken kans op een prijs. En dus is jouw boom er al uit? Of ben je nog aan het nagenieten? Toch een beetje aan nagenieten van de, van de kerst? Laat het ons even weten. En... Ehm, Even kijken hoor. Ja, vanavond, ik had het net al even over. Eh, vanavond weer Alternative FM. Met eh, Jaap, die altijd op zoek is naar de nieuwste platen van, eh, van artiesten hier uit de buurt. Maar ook uit de, uit de rest van Nederland. En ja, dit is natuurlijk eentje die hij jaren geleden ook, ook ja, als een van de eerste ontdekte hier in Alternative FM. Want het programma bestaat al eventjes. En dat is Cressip, de Haarlemse band. En zij hebben weer een, een nieuwe single uit You're Not Alone. We gaan even luisteren naar Cressip. Spit it out every single sorrow. Let it out like there's no tomorrow. All our feelings and every faded dream. Have faith is your storm. Dat was eh, Mark Ronson samen met Amy Winehouse, Valerie. Heerlijk nummer. Hey, en eh, we houden hier op ZFM natuurlijk altijd het nieuws eh, in en om uh, Zandvoort goed in de gaten. En, en af en toe kijken we ook even wat verder. Hè. Kijken we ook wat naar de rest van de wereld. En ehm, eh, ja, vandaag is dat toch vooral, eh, zijn de ogen natuurlijk vooral gericht op Amerika. En eh, ja, het, het, goede nieuws is dat, dat uiteindelijk Joe Biden nu door het congres is bevestigd als nieuwe president. Maar de dag die daaraan vooraf ging is bizar. Er zijn vier mensen om het leven gekomen bij de protesten op het Capitool. Dat is het, ja, het parlementsgebouw eigenlijk van, van Amerika. En eh, ja, als je de beelden bekijkt, eh, hoe, ze daar, hoe ze daar naar binnen stormden... echt als een, als een woedende menigte. Ja, het is ongelooflijk om te zien wat zeg maar, de woorden van een paar mensen... en het, eh, het ja, in twijfel trekken van, van eerlijke verkiezingen... wat het voor enorme gevolgen kan hebben. Dus het is, ja, ik ben echt nog helemaal shocked door als ik het nieuws blijf, nieuws blijf lezen allemaal. Maar eh, ondertussen maken we natuurlijk ook gewoon een gezellig radioprogramma. Maar eh, mocht je er nou over mee willen praten, dan eh, neem gerust contact op met de studio. Of, of niet. Hè? En dan gaan we gewoon eventjes naar, naar lekkere muziek luisteren. Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover. is Throwback Thursday en we gaan terug naar het jaar 1994. is Houston Undoor en Nana Cherry. van ons gewend bent, pakken we niet alleen maar een nummer uit een eh, jaar, maar kijken we ook altijd terug naar het Eurovisie Songfestival. En daarvoor gaan we terug naar 2014. De eindigen op de tweede plaats. Dit zijn de Common Calm After the Storm. lang en Whalen waren de Common Limits. En zullen we er ooit echt achter komen wat er toen gebeurd is in 2014? Want ze waren super succesvol en eh, ja, die samenwerking die stopte eigenlijk heel abrupt. En eh, ze verdwenen allebei even van de aardbodem. Dus het was, eh, was een raar verhaal, maar, maar wel een ontzettend mooi liedje en een super goede inzending. En nou, dat was eigenlijk ook een beetje het begin dat we weer echt hartstikke goed begonnen te scoren... met natuurlijk de winst van Duncan Lawrence als hoogtepunt daarvan. Hey, we zijn er nog een, eh, nog een minuut of, uh, of 13 eh, met heel veel muziek. En ja, deze vind ik ook wel mooi. Weet je, ik, ik, zoals jullie weer misschien inmiddels al weten... dit is de tiende aflevering, dus je leert elkaar toch een beetje kennen. ik ben dus dol op allerlei covers. Omdat ze dan ja, een, een, nummer wat je op een of andere manier toch heel goed kent... in een bepaalde uitvoering, dat het toch ook weer op een... ja, op een, andere manier weer een heel totaal ander liedje... met een totaal ander gevoel wordt. En ja, dit was een prachtig voorbeeld daarvan. Een paar jaar geleden bracht de Triggerfinger bracht het nummer eh, eh, I, Will Follow, eh, I Follow Rivers bracht hij uit. En nou, dat was al best wel een grote hit. Maar toen kwam er een cover en die werd zo mogelijk een nog grotere hit. Ligili, I Follow Rivers. dat Jaap altijd meeluistert. Jaap Koper. Hij eh, <laughs> luistert mee. Hij zegt, joh, je zegt het eh, bijna goed, maar precies verkeerd om. Licky Lee is het origineel. En Triggerfinger heeft toen op 3FM eh, een cover gemaakt. En dat werden beide ook hits. Dus het klopte bijna, maar toch net niet helemaal. Of eigenlijk helemaal niet. Dus, <laughs> dus dit was het origineel. En Triggerfinger is, is de cover. Maar allebei fantastische nummers. En... <laughs> ik ben altijd blij dat de luisteraars altijd wel scherp zijn en eh, mij een beetje bij de les houden. Dus uh, nou, kijken wat we allemaal te weten gaan komen nog over de volgende nummers. Wie weet. ZFM. ZFM. dit is mijn, eh, dit is mijn dochter. Die eh, ook even wat kwam zeggen. Die al haar schoolwerk eh, achter de rug heeft. En nu, nu eventjes nog op de radio kon komen, hè? Hey, hey, we hebben nog een paar nummers. Tot, het, tot de klok van 12. En dit is de nieuwe single van Tabita. Samen met Pascal De Klok van 12.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 take my eyes off it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Ja, we kunnen hem jammer genoeg niet helemaal draaien. Justin Timberlake uit de film Trolls. kan stop de En wij zijn er volgende week weer.